9 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Mexico is opgelopen tot zeker 224. Vermoedelijk loopt dat aantal verder op, omdat veel mensen nog onder het puin liggen. Vooral Mexico-stad is hard getroffen door de beving. Tientallen gebouwen daar zijn ingestort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er ook Nederlandse slachtoffers zijn... De beving had een kracht van 7,1. Het epicentrum lag op ruim 100 kilometer van de hoofdstad. Twee weken geleden werd Mexico ook al getroffen door een aardbeving. Toen kwamen bijna 100 mensen om. De manier waarop in Nederland plastic wordt ingezameld en gerecycled... levert nauwelijks milieuwinst op, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Veel van het plastic is van te lage kwaliteit om te recyclen. Het wordt opgeslagen en het risico bestaat dat het wordt verbrand... En de recycling van het overgebleven plastic levert maar een kleine vermindering van de CO2-uitstoot op. De overheid zou volgens de onderzoekers beter de statiegeldregeling kunnen uitbreiden. De hoogovens in IJmuiden krijgen een nieuwe eigenaar. Tata Steel gaat samenwerken met het Duitse ThyssenKrupp. De bedrijven voegen hun Europese activiteiten samen en het hoofdkantoor komt in Amsterdam. wordt al meer dan een jaar gepraat over samenwerking tussen de bedrijven. De vakbonden zijn kritisch. Zij vrezen dat de onderzoeksafdeling naar Duitsland wordt verplaatst. Orkaan Maria is nu bijna bij de Amerikaanse Maagdeneilanden. Daarna is Puerto Rico aan de beurt. De autoriteiten daar waarschuwen de bewoners om een veilig heenkomen te zoeken. Dat de orkaan al van de hoogste categorie is. Er zijn windstoten gemeten van 280 km per uur. Gisteren raasde Maria langs Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De schade daar lijkt mee te vallen. Het oog van de orkaan bleef op ongeveer 100 kilometer afstand. Het weer, in het midden en noorden nog een enkele bui. In Zeeland en Brabant schijnt de zon al en is het droog. In de loop van de dag gaat op meer plekken de zon schijnen... en trekken de meeste buien het land uit. Het wordt ongeveer 17 graden. De rest van de week is het rustig en vrijwel droog en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nog tien files. De meeste leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er is één grote uitzondering en dat is de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Hank en Gorkum staat 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dan hou je nog maar één rijstrook eh, open, over. En eh, dat levert een uur vertraging op. Verkeer vanuit het zuiden naar Utrecht kan daarom het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2.